Kees met het NOS-journaal. In het centrum van Ankara is rond 6 uur een zware explosie geweest. Volgens de Turkse politie is bij een militair complex in de hoofdstad een auto ontploft. Volgens de gouverneur van Ankara zijn er zeker vijf doden en tien gewonden. Op foto's is een grote rookwolk boven de stad te zien. Doel van de aanslag zou een bus met militairen zijn geweest. Niet ver van de plek zijn ook het Turkse parlement en het kantoor van premier Davutoglu gevestigd. Nederland wil dat Turkije stopt met vijandelijkheden tegen de Koerden in Noord-Syrië. Minister Koenders wil dat verdere escalatie van een conflict wordt voorkomen. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer maakt zich zorgen dat Turkije zijn NAVO-bondgenoten meetrekt in een oorlog. Koenders benadrukte in de Kamer dat de-escalatie nu erg belangrijk is en dat de NAVO zich niet uiteen moet laten spelen. Hij wees op de bombardementen door Rusland die volgens hem hebben geleid tot een vluchtelingenstroom naar Turkije. Vanaf vrijdag neemt Oostenrijk bij de grensovergangen met Italië en Slovenië niet meer dan 80 asielaanvragen per dag in behandeling. Daarnaast mogen per dag hooguit 3200 asielzoekers het land in om door te reizen naar buurlanden. De limiet geldt voor onbepaalde tijd. Gisteren maakte Wenen al bekend dat er bij nog eens 12 grensovergangen aan de zuid- en oostgrens strengere controles worden ingevoerd. De douane heeft in de bagagekelder op Schiphol een wandelstok gevonden waarin een zwaard verborgen zat. De wandelstok zat in een koffer van een vrouw van 73 uit Nigeria. Ze was onderweg naar Amerika en moest in Amsterdam overstappen. Zonder vergunning mag je zo'n wapen niet hebben. Het is onbekend wat de vrouw met het zwaard van plan was. Het weer vanavond en vannacht helder, minimumtemperaturen min 3 tot min 5. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de middag kan het land inwaarts glad worden door sneeuw. Vrijdag verdwijnt de sneeuw en klaart het op. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits grotendeels voorbij. Alleen bij Amsterdam nog niet. Op de A4 vanuit Den Haag voor Knoppen ten Nieuwe Meer 3 kilometer vanwege een dieselspoor. Op de A10 tussen de Rai en Osdorp 4 kilometer richting het Koenplein. Twee rijstroken zijn daar dicht. En het blijft nog wat drukker op de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum. De N205, de weg Zwanenburg-Hillegom, die is in beide richtingen dicht bij Vijfhuizen.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 Hierna nog een uurtje. En dan zijn we weer klaar deze week. a pity watching your pretty smile Emotional. Emotional. Echt jongen. Dat is waar. Maar net zeg, kun je beter naar begrafenis gaan, maar daar is nog <laughs> gezelliger. Wat is er met jullie in de hand, jongen? Hey, eh, dit is gewoon water en ijsthee. Het is geen GHB, het is geen heroïne, geen... Oké, okay, cocaïne kun je beter op hebben, dat doe je nog wat in je leven. We hebben allemaal liefdesverdriet. Liefdesverdriet? Jongen, nou laten we bij jou ga ik het niet over hebben. <laughs> en Sander is pas net begonnen. Dus daar kan je nog geen verhaal van acht jaar over uittrekken. Ben, je nou, oh, ben je nou aan het drukken? Nee. Oh. We gaven elkaar een hand. Wij snappen elkaar, jij niet. Nee, ik zat achter de drie beeldschermen. Nou, porno 1, porno 2, porno 3. Maar dat doet er niet toe. Oh? Zij, we hebben een verzoeknummertje, zeg het maar. Ja, dit verzoeknummertje is helemaal uit Zwitserland komen overvliegen. Jongen, dat duurde toch een... heeft drie weken of twee weken geduurd om precies te zijn. Twee minuten zelfs nog. En weet je hoe lang het nummertje duurt? Oh? Het nummertje duurt nog geen anderhalve minuut. Ik bedoel... <laughs> Nee, oh, het is, oh, ehm, en dat is waar. En dat is waar. Zeg het eens, Ernie. Nou, het gaat om een 12-jarig meisje Taylor Ware. Ze heeft meegedaan aan eh, de audities van American Idols. Of ook wel gezegd Britain's Got Talent. Ja. En ehm, hij vond dit nummer zo goed passen bij de plek waar hij nu was. Waar is hij dan? Hij zit in Zwitserland. Ja, Zwitserland is groot als je iemand zoekt. Ja, hij zit echt, eh, ja, weet ik het, echt in het midden of zo. Als ik het niet goed heb, moet je me maar even verbeteren. Maar eh, volgens mij zit hij in het midden. Nou, in ieder geval, laat hem van die bergen verdonderen. Misschien is het nummer dan ook sneller bij me. maar hij vindt het zo'n heerlijk nummer. Hij zegt, dat moet gewoon even gedraaid worden. Hij zegt, nou. het meisje is 12 jaar. Je moet horen wat voor een stem eruit komt. Live op ZFM. Een nummertje vanuit Zwitserland is hier. Het zal wel. Taylor gaat er kapot van. Ja, er zit echt een lading speed in het kind. Dit was de 12-jarige Taylor Ware. Onder de speed. Onder de speed, ja, dat kan het wel een beetje noemen. Maar ja, ik vind het op zich nog wel leuk klinken. Nou, ik doe het er in ieder geval niet na toen ik Ik heb hier zo'n hele mooie free player staan. En weet je wat er nu staat? E-player, want, er zit dus een scheurtje door mijn free. Nou, zullen we dan gelijk een, eh, een neutrale doen? Stee? Stee jij hier of stee ik daar? Stee jij hier, stee ik daar? Nou, Laat die stieren. Het begint met de S of het begint met de S? Eh, ja. <laughs> het begint met een E, het begint met een E. Of het begint met een S-E, S-E. Of het eh. begint met S-E-A, S-E-A. Alleen de laatste letter verschilt van de twee. Alle kijkers, tijdens deze jongen sport niet. nee, ehm, ik heb twee oude platen klaarstaan. En ehm, jij mag kiezen, Jonas. eindigt het op een L of eindigt het op een N? <laughs> ik heb mijn L heel lang niet gebruikt, dus doe het maar op een N.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 Ik stee niet en jij steunt wel. Hey. Hij doet niet wat ik wil, maar de maan is uit. Sam Few, Show Me Your Love. IDAX, e eh, Indian Summer Remix. Ah. Ondanks dat het geen zomer is, we maken er een zomer van. Kachel op 50. Nee, grapje. Kachel op 18. Lekker onderbuikgevoel. En de zomer komt vanzelf. Sander achter de computer. En ik achter de tafel. En Ivan achter het kostapparaat. Sam show me your love. weet je wat ik daarvan vind? Fucking vet. Ja, ja. Ja, ja. Maar het ja, past er goed bij. Ja, het past er heerlijk bij. Ik kan niet wachten tot de nieuwe EDM-mix uitkomt. En wij gaan snel door naar Birdie. Keep your head around. is buiten zo koud, hè? Vandaar zullen we gelijk maar even het weer gaan doen, lijkt mij. Hè? Met eh, dit keer eh, Jonas! Ja, keer wat eh, anders. <laughs> ja, dat kom je niet vaak tegen. Hey, nu het weer met, van Mediogroep. Voor de avond morgen en natuurlijk overmorgen. Hey, we hebben vanavond een koude avond en nacht. Het wordt tussen de 0 en min 4 graden. Morgen gaat het in het westen wat regenen of sneeuwen. En in het oosten eerst nog even de zon en daarna tot het eind van de middag nog droog. Het wordt rond de 3 graden. Vrijdag klaart het vanuit de west Het wordt vrij zonnig met een graad van 7 tot 8 graden. Dit was het weer van Medegroep. En eh, nog even iets leuks. Want eh, er staan geen files. <laughs> dat hoor je Huh? Huh? Half acht, er staan nooit files. Misschien om half negen weer. Dat zorgen we dan. En om 8 eh, acht uur. En Sander, even voor jou de mop. Ja, en de mop is in het oerwoud. Heb je een oerwoud? Ja. Heb je nog niet geschoren? Nee, sorry. Drie domme blondjes lopen, gevaarlijk in, lopen door een gevaarlijk oerwoud. Op een bepaald moment komen ze aan een rivier die ze moeten oversteken. Maar niets is zonder gevaar. In de rivier leven namelijk gevaarlijke vissen. Ze vraagt zich af hoe ze er zullen gaan... Af hoe ze er zullen over geraken. Opeens komt er een vee aan en die zegt allemaal dat ze allemaal een wens mogen doen. Het eerste domme blondje zegt, ik wou dat ik kon zwemmen. De vee zwaait met haar toverstokje en het eerste domme blondje springt in het water om over te zwemmen. Met alle gevolgen van dien, verslonden door de vissen. Het tweede domme blondje zegt, ik wou dat ik over het water kon lopen. Weer zwaait de vee met haar toverstokje en het domme blondje springt op het water. Waar ze, waar dan heel even op blijft staan. Ze wordt in het water getrokken en verslonden. En, en dan zegt het domme blondje, ik wou dat ik bruin haar had. valt, weer al zwaaide de vee met haar toverstokje en het domme blondje kreeg een bruine haarkleur. Opeens zegt het domme blondje dat ik dat nu bruine haar heeft. Ach, kijk, daar. Een brug! Speciaal voor jullie in de studio.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 Ik denk dat Quinten gelijk de lul is. <laughs> En dat hij moest afwassen. Dit wat Justin Bieber, Love Yourself. En daar gaan gelijk door met Matt Simons. Catch and Release Dependent House Remix. En voor alle luisteraars thuis. Het is tijd om je radio op max 50 te zetten.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 Body. Met Catch and Release, die Penthouse House remix. Live ZFM. Dit nummer is ooit aangevraagd door... Uh, ik die nou... Ja, door Eline. Ja. Ja. Nou, die naam kan je gewoon noemen. Ja, daarom. De achternaam ook? Blokjouw. Ja, ja. <laughs> Trouwens, die is hier zo vaak op de radio geweest. Of het nou 8 uur s'avonds was, 4 uur s morgens, 3 uur s'nachts, 6 uur s morgens. Ja, en ik zou nog wat leuker zeggen. Ik heb een verzoeknummertje binnen. En dan ga ik even in een dialect praten. Oh, gaan we in dialect? We gaan praten we gaan praten in een boer? Een boer? Hé, eh, hey, wacht, wacht, wacht. Iron. Heb je de Unemak bij je? Staat die voor de deur geparkeerd? Ja, mijn Unemak staat voor de deur, hè? Ik ben met Zundap. Ja, gaan we zo even rond hier rijden dan. Een rondje door de duin? Ja. Of door de strand? Door die stranddoes? Nee, door de dun, dat deed mijn pa ook altijd vroeger met zijn nu normaal. Zo, het was door de dun. Nee, Toen dat bracht erin door eh, roeren met die boenen. Ja. Nou, zo de zo. Dat ging helemaal mooi. even Meneer, meneer, even boven. Met een trillen van 12 eh, meter, hè. Nou, Doe ik, al. ik breek even in. Ik breek even in. Want deze, deze is speciaal aangevraagd door meneer Belters uit Almelo. Meneer Belters, gefeliciteerd. U komt uit Almelo. Meneer, Alm, meneer Belters, eh, u heeft het nummer van Adele Set Fire to the Rain aangevraagd. Oh, dat is een oude, dat is een mooie oude nummer. Ja. Hij komt dan wel uit 2011. Nutteland te koop. Maar, uh, nee, geen Nutteland te koop. Willen we nu? Maar eh, noem eens een stad met 28 letters. Een stad met 28 letters. Hongkong. Oh. Nee, dat zeg ik voor. Enschede. Maar nou, dat kennen allebei, hè? ken allebei. Zandvoort. Je hebt ook nog, je hebt ook nog Drenthe. Oké, genoeg. Jongens, wat is met jullie in de hand vandaag? Engelo. Hey. Venlo. Oké, nou genoeg over eh, eh, steden met 28 letters. Ik heb hier live voor Justin Burtons uit Amelo. Adele, set fire to the rain. Amelo, de gekste jongen. dat was de Beautiful Adele. Met Set Fire to the Rain live at the Royal Albert Hall. Zo. Zo. Waar ja. dat, welke school zit jij? Nova, toch? Ja. Leer je dat daar dan? Nee. Zit je oh. niet allemaal op school? Nee. nee. ik zit niet allemaal op school, nee. Hey Almelo, bedankt voor dit mooie nummer. En uh, komt Groningen ook vandaag nog even langs? Nou, ik probeer wel contact met ze te krijgen. Contact, contact. Contact, contact. Ik zal zo even een belletje plegen. Ik zal even eh, proberen uit uh, IJsselmuiden een mooi uh, verzoeknummertje. Jongens, gaan jullie maar rondbellen. Als ze in de studio bellen, komt alles goed. Nou, ik heb alweer een mooie klaarstaan. Hoor. Ja, maar dat gaat dus niet meer gebeuren vandaag, straks. Na het nieuws. Na, na de reclame. Oh, we hebben geen reclame meer, hè? Voor 8, 9 uur. Wacht u. Maar ja, ik ben er maar tot 8 uur, hè? Nee, je blijft iets langer. Nee, 10 over 8. Nee, ik ben er maar tot 8 uur. Wat dan? Ben je in pas tot 8 uur dan? Ik ben daarna in de boeken gaan. In de boeken, hoor. Ja, maar dat kennen we niet in het boerenland, hè? Nee, maar, de, maar de boeken eh, die gaan, eh, die lopen niet weg, hoor. nee, maar ja, ik heb morgen examen, hè? Ja, ah, maar examen die kunnen ook even nu ja doen. Nee, dat maakt helemaal niet zuur. nee, nee, dat maakt helemaal niet zuur. Op het boerenland, hè? Oké, joh, dan heb ik een verzoeknummertje aan jou. Hij staat op nummer 23 in de EBD. Ja. Hij staat al bij jou in de lijst. Ik zie hem al staan. Nummer 23. Hé, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Zullen we die even zo doen dan? Want ik heb... die even nu doen? Nee, maar dat kan niet. En maar als je dat nummer niet doet, dan moet ik huilen. Oh. Nou, ik hoor net als handig huilen. Nee, eh, dit is een eh, best wel mooi nummer. Dat eh, staat net twee weken in de top 40.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 Fast and fly away. We're gonna make a decision. Live tonight and die this way. Live op ZFM. En eh, met nog een kleine 10 minuten op de klok. Gaan we even een Nederlandse eh, karel erheen gooien. Oh, Geen zo? Is het zo? Ja. Ja? Dat is mooi, man. Ja, dit is mooi, man. We gaan een dikke disco hier, hè? Nee, het is geen disco. Ik oh. kom zo. Ben je hier of zo? Nee, ook geen Boer Oké. Ik ben lang en ik ben Frans, want ik ben lange Frans. Oh. Van het land van, zeker. Helemaal mooi. Hey, dit is het eh, ja, Lange Frans Baas B, het land van. Ook een hartstikke mooi nummer. Zijn helaas gestopt met z'n tweeën.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 Het land van haring, happen, dijken en grachten kom uit het land van, het land van lange Fransie. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie. Maar het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft bakken in de in zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febel trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort. Het land van Johan Cruijff en Abel Lenstra. Het legioen laat de leeuw niet in zijn hem staan. Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer. Die Piet Paulus maar vertrouwt voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk. Eerlijk. Ah. kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes. Met een ander dialect elke minuutjes. Kom uit het land waarop papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de basis Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte. Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is. En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? Het land waar prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben. door land waar uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. Ah, en integratie is een schitterend woord. Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen, Antillianen, Molen en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel opkroppen. En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter. Het land waar apartheid internationaal het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal. Kom uit het land dat kick als een Het land dat eet om zes uur en ook nog geen zo'n tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland. Baas B. Lange Frans. Dit was de mooie single van Lange Frans en Baas B. Maar we hebben ook nog een klein stukje, om het zo te noemen. Frans Bas B, ja. Ja, hij is, dus kon kondig altijd zelf af, dat is altijd zo mooi. Ja. Maar eh, we hebben ook nog een heel mooi stukje. En dat is eh, van Lekker Nederlands. Daar kent Sander kent dat weer. Eh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat kan ik zeker weten. Hey, zullen we gewoon even... Dit is de nieuwe van Het Land Van. Dit is Het Land Van. Iedereen Single. van de wereld, First Man. man. Nee. We en omarmden dat plan. Dit is het land van Telau en hij ging pleiten. En niet veel later klonk gevloek, getier en verwijten. Het land van jij mag hier jouw geluk niet zoeken. Het land van Facebook, wijsheid en niet uit de boeken. Dit is het land waarom zwarte pieten wordt gestreden. Maar waar men blind is voor ons slavernij verleden. Het land dat vrij is sinds WO2. Waar men zich verzet tegen de komst van een AZC. Kom uit het land met de schrijnende schreeuwers op de dijken. Dan weer solidair en dan weer overlijken. De redenatie is bij vlagen gestoord. Want zo wordt beetje bij beetje diezelfde vrijheid vermoord. En ik zou zo graag trots zijn op de neder met de medelanden, Maar god, wat zijn we panisch als er iets verandert? Het land waar brave burgers zich te vaak verstoppen. Terwijl de meerderheid de lelijkheid zou kunnen stoppen. Het land dat moed moet tonen ten alle tijden. Omdat we dingen die alleen gebeurden moeten mijden. Dus draag het uit, laten we fucking blij zijn. Dit is het land waar we niet alleen, maar samen vrij zijn. Wat staat er straks in de geschiedenisboeken? En zal die kleine van mijn kleine dat wel op durven zoeken? Wat was dat Nederland? Wat gaan ze vinden? Een volk met een visie, of dat van ziende blinden. En eh, dat was Lange Verlands, het land van eh, Lekker Nederlands 2016 is eh, op SBS 6. En Sander schijnt op zijn horloge te schrijven. Dat klopt, want wij hebben nog 25 seconden. Of 15, 30, dat weet ik niet meer. Doet er allemaal niet toe. Hey, ehm, Sander gaat ons verlaten. Waarom weet ik ook niet. Sander, mag ons verlaten? Ja, ik ga jullie verlaten. Oh ja, hij gaat achter de boeken. Omdat ik in de boeken ga. Maar in ieder geval, hartelijk bedankt voor het tweede uur luisteren.